Moutschreurs met het NWS Journaal. In de Amri verschillende huizen acht doden gevonden. Het zijn leden van één familie, zeven volwassenen en een tiener. Ze zouden allemaal van dichtbij zijn doodgeschoten. Drie kleine kinderen hebben het bloedbad overleefd, onder wie een baby van vier dagen oud. Wat er precies is gebeurd in het plaatsje Peebles is nog niet duidelijk. De politie heeft nog geen idee wie de dader is en roept iedereen op om binnen te blijven. Prince is niet om het leven gekomen door geweld. Ook is er geen reden om aan te nemen dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Dat zegt de politiechef die het onderzoek leidt naar de dood van de popster. Prince werd gisteren in zijn huis bewusteloos gevonden door zijn eigen personeel. Maar reanimatie haalde niks meer uit. De politie gaat ervan uit dat hij verder alleen thuis was. De autopsie op het lichaam van Prince is afgerond, maar de uitslag kan nog weken op zich laten wachten. Islamitische staat zegt dat strijders van de terreurorganisatie in Syrië een straaljagerpiloot gevangen hebben genomen. Het toestel van het Syrische leger zou na een technisch mankement zijn neergestort. De piloot kwam via een schietstoel uit het toestel. IS heeft hem vastgezet. Het is niet bekend hoe de piloot eraan toe is. Als de gaswinning verder wordt verlaagd is er mogelijk niet genoeg geld om huizen in Groningen op te knappen en te versterken. Dat schrijft Shell in een brief aan Kamerleden. Shell voor de helft eigenaar van de NAM, dat het gas in Groningen uit de grond haalt. PvdA-kamerlid Nijboer is boos over de brief van Shell. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de schade die het heeft aangericht. Dit is belachelijk, zegt hij. Het weer vannacht overwegend droog. In het zuiden kan wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of vier. Morgen schijnt af en toe de zon. In het noorden en oosten vallen buien met lokaal kans op hagel.